Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden probeert ongevaccineerde Amerikanen alsnog zover te krijgen dat ze een prik gaan halen. Hij vraagt de lokale autoriteiten om daarvoor als beloning 100 dollar per gevaccineerde beschikbaar te stellen. De stad New York doet dat al. Verder kondigde Biden strenge regels aan voor ongevaccineerde overheidsmedewerkers. Ze moeten op hun werk verplicht een mondkapje dragen en ze moeten zich regelmatig laten testen. Biden wil dat zulke regels ook gaan gelden in het bedrijfsleven. Het aantal coronabesmettingen in de VS loopt het laatste tijd flink op. Vooral de zuidelijke staten zijn kwetsbaar omdat de vaccinatiebereidheid daar lager is. De aankomst van een nieuwe module van het internationale ruimtestation ISS is afgelopen avond niet helemaal vlekkeloos verlopen. Kort nadat de Russische Nauka-module was aangekoppeld, gingen onverwachte stuurraketten ervan aan. Waardoor het hele ruimtestation begon te draaien. Het duurde ruim drie kwartier voordat de vluchtleiding de ongewilde manoeuvre kon stoppen. Door het draaien viel twee keer de communicatie met het ISS weg. Voor zover bekend heeft het ruimtestation geen schade opgelopen. Ook zijn de zeven astronauten aan boord volgens NASA niet in gevaar geweest. Theater Carré heeft Herman van Veen in het zonnetje gezet... na zijn 561ste voorstelling in het Amsterdamse theater. Hij heeft deze week het record gebroken van Toon Hermans... en heeft nu meer solovoorstellingen dan wie ook gespeeld in Carré. De 76-jarige Van Veen kreeg 50 gouden ballonnen. Het is 50 jaar geleden dat hij voor het eerst in Carré stond. Overigens heeft Freek de Jonge daar nog vaker op het podium gestaan. Maar dat was vaak samen met Bram Vermeulen... en telt dus niet mee voor het recordaantal solovoorstellingen. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 13 graden. Overdag eerst vooral in het oosten nog wat zon. Later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en dan gaat het harder waaien.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 You like the mist in the morning. You're the moment, body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean. the mother be ba ba. ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer.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 So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment.